Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De kogel is bijna door de kerk. Het ziet eruit nou dat het bagagepersoneel op Schiphol fikse loonsverhoging krijgt. In twee jaar tijd kunnen de werknemers er zo'n 33 op vooruit gaan. De leden van de vakbond FNV moeten nog wel met het voorstel instemmen. Het rommelde de afgelopen jaren flink bij Schiphol. Door de slechte werkomstandigheden legde het bagagepersoneel meerdere keren het werk neer. Dat zorgde ervoor dat vorig jaar de sector voor het eerst een CAO kreeg. Rusland heeft de haven van de Oekraïense stad Odessa vanavond met raketten aangevallen. Dat zegt de gouverneur van Odessa. Er zou niemand gewond zijn geraakt. Sinds Rusland zich afgelopen zomer teruggetrokken heeft uit het VN-akkoord over de export van graan uit Oekraïne... worden Oekraïense havens steeds vaker aangevallen. Volgens de VN vallen er de laatste maanden ook steeds meer burgerslachtoffers op grote afstand van het front. En in Den Haag wordt druk gedebatteerd in het NOS-slotdebat. Verslaggever Roel Bolsius is erbij. En hij legt uit hoe het te merken is dat de PVV van Geert Wilders zo goed uit de peilingen komt. Ja, dat de confrontatie eh, met hem gezocht wordt door de andere partijen... die ook strijden om de grootste te worden. Eh, bijvoorbeeld GroenLinks eh, PvdA. Ook als ze niet met hem in debat zijn, dan noemen ze de naam Wilders de hele tijd. En ook Jesselgus van VVD neemt stevige afstand van de PVV. Tot dit weekend hield ze de deur voor regeren met de PVV nadrukkelijk open. Dat is in tegenstelling tot de vorige partijleider van de VVD, Mark Rutte. Ja, want die wilde niet meer met Wilders reageren, eh, regeren. Eerder vandaag zei VVD-leider Gus dat ze niet in een kabinet wil met Wilders als premier. En daar reageerde Wilders zojuist op. Mensen willen helemaal niet thuis die nu tv kijken horen wie onder wie wil zitten. Ze willen gewoon dat de problemen van Nederland op gaan lossen, mevrouw Gus. En dat betekent dat we moeten samenwerken. Dat we moeten zoeken naar overeenkomsten en van verschillen. En het probleem is dat heel veel mensen thuis zien dat hun problemen niet worden opgelost. Heb ik nog het weer voor je. Vanavond op de meeste plaatsen droog.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 Maar ik laat u niet in de kou staan. In ieder geval niet muzikaal, want we gaan genieten van heerlijke easy listening muziek. Ik ben Charles Duif, welkom tot 12 uur. She may be weary, women do get weary, wearing the same shabby dress. And when she's weary... Try a little tenderness. just anticipating things she may never possess. And while she's without them, Try a little tenderness. It's not just sentimental. She has her grief and her care, but a word so soft and gentle makes it easier to bear. You won't regret it. Women don't forget it. Love is their whole happiness and it's all so easy. Try a little but a word soft and gentle makes it easier uh, to bear. You won't regret it. Cause women don't forget it. Love And it's all so easy Just try a little tenderness You've gotta try You've gotta hold her You got to squeeze her You have to try You got to mooi kunnen we het beginnen, luisteraars. Try a little tenderness. Wees een beetje lief voor elkaar. Wees teder voor elkaar. Empathie, zo heet dat. Dat zou er meer moeten zijn tussen mensen. Het begint allemaal met empathie. En eh, ik heb vanavond empathie voor u. En dat uit ik door lekkere muziek te draaien. Ik neem u mee naar het Rode Plein. Veilig, heel veilig. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, il voulait tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées on a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché, en riant à l'avance, du champagne de France et on a dansé. quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Et plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie. Gilbert Bécaud. in naam alleen al, prachtig. En eh, een veilige wandeling over het Rode Plein... waar Nathalie ook eh, vaak te vinden is. Annemieke Vos, jij hebt hem uh, Dan Valkenburg gevraagd. Een prachtig lied, een mooi liefdesliedje, een love song.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 Longer dan, langer dan. Nou, eh, onze lieve vriendin... ik zeg onze lieve vriendin, want u vindt het vast ook wel heel aardig... en Murray heeft natuurlijk eh, verschrikkelijk mooie hits gehad... zoals Songbird bijvoorbeeld. Maar wat dacht u van eh, deze van N? You Needed Me. cried a tear You wiped it dry I was confused You cleared my mind I sold my soul You bought it upon a pair I finally found someone who gaan uh, genieten van David Crosby, Steven Stills en Graham Nash. Helplessly Hoping. Helplessly hoping her of gentle, true spirit, he runs, wishing he could fly, only to trip at the sound of goodbye. place inside. Heartlessly helping himself to her bad dreams, he worries. Did he hear a goodbye? Love isn't lying, it's loose in a lady who lingers, saying she is lost. Crosby, Stills en Nash. Helplessly Hoping. Wat ik hoop vanavond, luisteraars, dat u eh, volop gaat genieten van de heerlijkste, de mooiste muziek. Ik heb eh, een, een, selectie voor u gemaakt. Ik hoop dat het een beetje in de smaak valt. U kunt overigens altijd nog verzoekjes indienen. Kan via Messenger. Als u lid van me bent als Facebook-vriend... dan kunt u dus eh, via Messenger een berichtje sturen en een verzoekje doen. En als ik de plaat eh, in voorraad heb, eh, in het systeem heb ik dat zetten. Eh, dan ga ik hem voor je draaien, gegarandeerd. Dus daar houden we het op. Never close your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby, baby, I know. zo'n behoefte aan. Dat eh, gevoel van liefde. Dat loving feeling. En dit was eh, de vertolking van dat bekende nummer door niemand minder dan Barry Manilow. Ja, eh, denkt u ook wel eens terug aan vroeger tijden, luisteraars. Denkt u wel eens terug aan de tijd toen we anders waren als nu. <laughs> Logisch hè. Als je jong bent, dan, ja, dan staat het leven nog voor je open. En heb je allerlei romantische gevoelens. En dan word je ouder en dan denk je heel vaak terug aan de tijd die achter ons ligt. The Way We Were. En Barbara Streisand, die zingt daar zo prachtig mooi over. En dat ga ik u niet onthouden. The Way We Were. even jaren geleden mee terug, zeg maar. Om eh, eens te denken aan de tijd zoals het toen was. En voor de jonge mensen, ja, als je zo'n jaar of 18, 19 bent... of misschien nog wel jonger, 15, 16... en je denkt dan terug, ja, dan denk je misschien... dat eh, als de periode dat je 7, 8 was... en met, eh, met je Nintendo speelde of naar Bassie en Adriaan <laughs> keek... dat zijn ook herinneringen, die zijn ook leuk... Maar als je wat ouder bent, en je kijkt dan eh, terug naar eh, de jaren 50, 60, 70. Dat is heel ver geleden hoor, voor, voor jongelui. Maar ja, dan, dan komen er toch heel speciale herinneringen naar boven. Want toen had je nog geen internet. En uh, ja, het was toch een, een vrediger maatschappij als nu. Dat durf ik toch wel met zekerheid te stellen. Nou, niet te zwaar op de hand, Duif. Kom op, man. hou de gezelligheid erin. Looking back in time when love was only in my mind, I realize ain't no second chance. You got to hold on to romance, don't let it slide. There's a special kind of magic in the air when you find another heart that needs to share baby to keep you talking on the line. That's how it was. And all those walks together, out in any kind of weather, just because there's Baby Come To Me. Gezongen door James Ingram en Patty Austin. Een hitje van eh, alweer een hele tijd geleden. Ja, als ik eh, eh, terugdenk aan de jaren 70... dan denk ik aan een speciaal meisje. En die heette Els Smit. Ik weet niet eens of ze nog leeft. Ik ben er door omstandigheden uit het oog verloren. Maar ik denk nog heel vaak aan haar. En dat speciaal aan dit nummer... dat in die periode voor ons allebei een beetje eh, het goede gevoel gaf. En eh, nu speel ik het nog maar eens af. Zal ik je ooit nog zien? When will I see you again? The Three Degrees. die je eh, vele jaren geleden hebt gehad. Dat kan allemaal gebeuren. Hè? Je kan zomaar verliefd worden. Het is mij wel een aantal maal in mijn leven gebeurd. Moet ik u eerlijk bekennen. Schaam ik me ook niet voor. Zo zit het leven in elkaar. Je komt soms iemand tegen en dan eh, slaat ik een vonkje over. En eh, ja, sommige mensen zijn heel erg snel verliefd. Daar was, ik er een, <laughs> was ik er van. En andere mensen doen het wat rustiger aan. Die zijn ook te respecteren. En, maar goed, genoeg. Maar als ze nog zou leven, zou ik haar de mooiste rozen willen geven. day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door. so sweet and scarlet and free. Eh, Nick Cave en The Bad Seeds. Samen natuurlijk met, die had u misschien wel herkend... Kali Nook met eh, de White Roses. Voor Dolly Tempierik, uh, een van mijn lieve collega's... ga ik iets draaien over onze vriendschap, Dolly.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 als jou de grond te heet wordt, dan ga ik voor je door het vuur. Verschillende karakters, maar hetzelfde avontuur. We zijn verbonden zoals wit dat is met zwart. Jij zit in mijn hart, onze vriendschap overwint altijd. alles wat ik heb gedaan en alle dingen die ik zei, mijn tranen en mijn dromen. Je was er altijd bij. Ja, ik heb hem al meegemaakt als de kleine Alan Clark. Vroeger met zijn vader trad hij op. Denen, de Dukes of Soul. Eh, in, ik weet het nog van Bloemendaal ja had daar een restaurant in Bloemendaal. Bij een kerkje, de dorpskerk in Bloemendaal. En eh, tijdens Bloemendaal Jazz trad Dane Clark daar met uh, Dane en de Dukes of Soul op. En dan nam hij zijn kleine Ellen Clark, uh, jochie van toen een jaar of... Nou, 14, 15 denk ik. Nou ja, was hij ook niet heel klein natuurlijk. Maar ja, kon toen ook al prachtig zingen. En hij mocht, mocht toen ook een paar nummertjes met de live band toen meezingen. En dat was altijd een zeer succesvol. En is ook wel gebleken, want eh, we kennen hem nu eh, als heel bekende Nederlander... met, eh, met prachtige liedjes. En natuurlijk die grote hit Father and Friends. Dolly, dank voor het verzoek. Zal ik maar zeggen, ja. we gaan we naar luisteren? Nou, we gaan hier naar luisteren. Kenny Dover met haar zoon. Samen met Dave Stewart, Lily was hier. Dijk van een zangeres. Nee, niet een zangeres, een saxofonist, <laughs> zo moet ik het zeggen. Eh, maar ze heeft eh, met de eh, internationale artiesten natuurlijk gewerkt. Zoals bijvoorbeeld natuurlijk Prins, daar kennen we er ook allemaal van. Ja, Kenny Dulver. Luisteraars, we gaan genieten van iets heel anders nu. Het zou niet goed zijn als ik elke keer maar hetzelfde plaatje draaide. And the Williams. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. You know that ghost is me I will never be set free As long as I'm a ghost that you can see If I could read your mind, love What a tale your thoughts could tell Just like a paperback novel Drugstores sell. sound when you reach the park where the heartaches come the hero would be me heroes often fail you won't read that book again because the ending's just too hard to take who gets burned in a three-way script and her number two a movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me but for now love let's be real I never thought I could act this way and I've got to say fortress strong with chains upon my feet. The stories always end. And if you read between the lines, you'd know that I'm just trying to understand the feeling that you lack. I never thought I could feel this way. And I've got to say that I just don't get it just can't even naar Boyzone.